Goedenavond, mijn naam is Ties en dit is het nieuws van NOS op 3. De oude baas van Abercrombie Fitch wordt verdacht van sekshandel. Mike Jeffries heet hij. Hij is 80 jaar en zou slachtoffers naar andere staten of landen hebben gebracht... en ze daar gedwongen hebben om seks te hebben voor geld. Vorig jaar werd de modeman al beschuldigd van seksuele uitbuiting. Dat ging over seksbijeenkomsten. Niet alleen Jeffries is opgepakt, ook zijn echtgenoot en twee andere mannen zijn door de politie in de boeien geslagen. Oppositiepartijen D66, GroenLinks-PVDA, ChristenUnie en het CDA... zijn het absoluut niet eens met de plannen van het kabinet... om te bezuinigen op zorg en sport. Gisteren heeft het kabinet voor 250 miljoen subsidiebezuinigingen bekendgemaakt. Het zijn best wat plannen. Zo gaat er minder geld naar stages in de zorg. En het Trimbos Instituut moet besparen op het waarschuwen en informeren over verslavingen is de oppositie het dus niet mee eens. Wat betekent het als je 250 miljoen ondoordacht gaat bezuinigen op organisaties die heel goed werk doen? Nou, mijn enige conclusie is, is dat dit kabinet niet om de gezondheid van Nederlanders geeft. Dat vind ik super zorgelijk. Om aan de ene kant te denken dat je een paar euro's bespaart en aan de andere kant de zorgvraag gaat laten stijgen met heel veel kosten die daarbij komen. Morgen en overmorgen praten ze in de Tweede Kamer verder over de plannen. Bij een winkelcentrum in Zoetermeer is vanmiddag iemand neergeschoten. De persoon is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Vier verdachten zijn opgepakt bij het Stadshart. Bij de aanhouding zou ook het vuurwapen zijn gevonden. In Australië is een vrouw gered die zeven uur lang ondersteboven tussen twee rotsblokken heeft gehangen. Ze had haar telefoon laten vallen en wilde die oppakken, maar ze gleed uit en kwam vast te zitten in de drie meter diepe spleet. De vrouw was op pad met vriendinnen die hulp inschakelden. Het reddingsteam moest een paar zware rotsblokken weghalen om bij de vrouw te kunnen komen. Een van de reddingswerkers zegt dat ze dit nog nooit had meegemaakt. En de telefoon, die is nooit meer teruggevonden. Het weer nog, vanavond een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen eerst bewolkt, in de middag meer zon en maximaal 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op dit moment op de A1 e nog. Amsterdam richting Amersfoort. Daar is de spitsstrook dicht door technische problemen met de camera. Tussen knooppunt Muidenberg en Bladikum staat 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij Alfred Haarlem-Zuid staat een auto in brand. De rechterreis ook is dicht in de vertraging in zijn kwartier. En op de ring van Amsterdam op de A10 van, tussen Amsterdam over Amstel en Knoppen de Nieuwe Meer.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 Up or down, never frown. X can be almost bliss, just as long as I get my kiss. Goedemorgen ZFM-luisteraars. Welkom bij de zoveelste aflevering van ZFM Jazz op zondagmorgen. Een programma dat al heel lang loopt in de geschiedenis van de Zandvoortse radioomroep. Vandaag samengesteld dit door Peter den Boer van 10 tot 12. En het thema, het lijkt eenvoudig, maar het is het niet. Van 10 tot 11, allemaal composities van Gershwin, de beide Gershwins en allemaal composities van Cole Porter. Allebei groot leveranciers in prachtige jazz-standards. Veel plezier alvast van tevoren. Maar we gaan nu nog even luisteren naar Mulder en Mulder. gezicht eh, vandaag eh, een, een, van, van alles wat, zal ik maar zeggen. Met eh, als het eerste uur allemaal stukken van George en Ira Gerswin. En daarna uh, Cole Mulder en Mulder hoorden we en nu horen we Mulder, Vivian, It's Wonderful. They all laughed at Christopher Columbus when he said the world was round. They all laughed when Edison recorded sound. They all laughed at Wilbur and his brother when they said that man could fly. They told Marconi wireless was a phony. It's the same old cry. They reaching Rockefeller Center, now they're fighting to get in. They all laughed at Whitney and his cotton gin. They all laughed at Fulton and his steamboat, Hershey and his chocolate bar. Ford and his Lizzie, they kept the laughs busy. That's how people are. They laughed at me, wanting you said it would be hello and goodbye. But oh, you came true. Now they're eating humble pie. They all said we never could be happy. Darling, let's take a vow. And ho, ho, ho, who's got the last laugh? He, he, he. Let's at the best laugh. Ha, ha, ha. Who's got the last laugh now? They laughed at Christopher Columbus. Dat waren eh, Mulder en Mulder. En eh, ja, het is een klein beetje gedoe, een heel klein beetje gedoe... met de eh, technische apparatuur. Nou, dat gebeurt niet vaak, maar toch gaat dat soms gebeuren. Ja, dan gaan we natuurlijk gewoon Improviseren sneller dan het geluid. Zo gaat het nu eenmaal. En eh, dan gaat alles weer gewoon goed komen. <coughs> Ella Fitzgerald, als het goed is. Oh, Lady Be Good. Listen to my tale of woe, it's terribly sad but true. All dressed up, no place to go, each evening I'm awfully blue. I must win some handsome guy, can't go on like this. I could blossom out with somebody just like skies above, but not for me. With love to lead the way, we'll find more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get this way. Hi ho, alas, and also lack a day. Although I can't dismiss the memory of her kiss. I guess she's not for me. Not for me. Although I can't dismiss the memory of her kiss. Spabba up, baba up, baba up, baba ba. She's not for me. Ja, dat was een zingende en spelende Oscar Peterson. Die we uh, voornamelijk kennen vanwege zijn onwaarschijnlijk virtuoze pianospel. Maar af en toe staat hij ook op de plaat als hij zingt. But not for me. Billy Holiday, I love you Porky. I love you, Porky. Don't let him take me. Don't let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I want to stay here with you forever, and I'll be glad. I love you, Poggy. Don't let him take me. Don't let him handle me with his hot hand. If you can keep me, I want to stay here with you forever. I've got my man. Someday I know he is coming back to call me. He's going to handle me so. It's going to be like dying, Poggy, when he calls me. But when he comes, I know I'll have to go. Don't let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I wanna stay here with you forever. I've got my man. Holiday met een Gershwin compositie. Het eerste uur vandaag wordt gewijd aan alleen maar composities van Gershwin. De Gershwinnen George Gershwin, geboren in 1896 en zijn broer Ira, geboren in 1898. De een combineerde, de ander maakte de teksten. Ze zijn eh, wereldberoemd geworden door hun onnavolgbare reeks composities. Ehm, individueel waren ze ook succesvol, maar met z'n tweeën hadden ze een klik en brachten ze de mooiste nummers uit... die tot op de dag van vandaag door onwaarschijnlijk veel jazzmuzikanten worden gebruikt... om op de plaat te worden gezet of te worden gespeeld. Hun eerste musical samen, Lady Be Good, in 1929. En daarmee begon hun gigantische carrière. Een compositie van Gershwin wordt nu gespeeld door... <laughs> ja, onze eigen Johnny Meyer. I've Got Rhythm. Got Rhythm, Johnny Meyer. En die werd begeleid door Wim Overgouw op de gitaar... Jacques Scholt op de bas en Mr. John Engels op het slagwerk. En we gaan nu naar Liza Stansfield. They can't take that away from me.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 The way you've changed my life. No, they can't take that away from me. No, they can't take. stand for you, They Can Take That Away From Me. Ik ga nu een opname laten horen uit 1939, ja. En dat is in het kader van de geschiedenis 50 jaar Blue Note. Daar is een serie uitgekomen om, eh, om te gedenken welke prachtige opname... de wereldberoemde jazzlabel Blue Note allemaal eh, op de plaat en cd heeft staan. Sidney Bechet met een... Eh, compositie, een Gershwin-compositie, Summertime. Die Summertime is nou wellicht een van de meest opgenomen titels. Ik denk dat je ook uitzendingen kunt vullen met alleen maar eh, de titel Summertime. Maar we maken keuzes en Sydney eh, Sidney Bechet, de sopraan-saxofoon, is de man die de eer krijgt. weer een eh, Gershwin-compositie in dit programma... waar het eerste uur alleen maar Gershwin-composities worden gedraaid. De oude Gershwin, de vader van de Gershwin-jongens... die eh, dat was een Joods-Russische immigrant uit Sint-Petersburg... die in 1890 naar Amerika emigreerde om daar een nieuw bestaan op te bouwen. En die George Gershwin bleek een... Eh, muzikaal talent te zijn. Hij was eh, een tijd plugger in, in, New York. En hij eh, plugger En kreeg in die tijd eh, les van Charles Huppeldepup. En later volgde hij muziektheorie, orkestdirectie, harmonie en muziekgeschiedenis. Hij was gewoon een muzikaal zeer goed onderlegd man. En zijn grootste compositie, Rhapsody in Blue uh, eh, American in Paris en natuurlijk Porky en Bess. Het volgende stuk op de draaitafel wordt gespeeld door Barney Kessel, gitarist. En de titel is A Foggy Day in London Town. Foggy Day in London Town. Barney Kessel. Ik heb nu een Nederlandse groep rondom de fantastische klarinetist Jan Morks. Een eh, icoon op gebied van klarinet, zullen we maar zeggen. De man die eh, zichzelf verhief door zijn spel boven de rest. Hans van Wil, vibrafoon. Rob Aangebeek, piano. Nico de Wolf, gitaar. Adrie Braat, de huidige leider van de Dutch Winkel is aan de bas. En onze eigen, een beetje Zandvoortse Nanning van der Hoop op het slagwerk. Wederom een compositie van Gershwin. En het is eh, getiteld Strike Up the Band. terecht applaus voor de band van Jan Morks. Van Jan Morks gaan we naar Louis van Dijk... die als begeleiding mm, twee mensen heeft. Eh, de Deen Niels Henning Ursut Pedersen op de bas... en Terry Silverlight op het slagwerk. En we gaan eh, luisteren naar een prachtige ballad... Someone to Watch Over Me. weg is de naaklank. Louis van Dijk, Someone to Watch Over Me. Ja, Ode aan Benny Goodman is een cd die ooit is eh, uitgebracht door de heren Frits Landersbergen, vibrafoon, Bernard Berghout, klarinet, Wim Overgouw, gitaar, Peter Iepma, slagwerk, Pim Jacobs, piano, Ruud Jacobs op de bas. Alleen de eerste twee zijn nog actief in het eh, jazzleven. En we gaan luisteren naar een eh, prachtige compositie, Liza. En ik ga nu... We zijn al een beetje langzaam naar het einde van het eerste uur... waarin alleen maar gedraaid werd composities van Gerswin, de Gerswinnen. Ik ga naar de Young Sinatra's en ehm, een prachtig stuk. I've got a crush, a crush on you. How glad the many millions of Annabelles and Lillians would be to capture me. But you had such persistence, you wore down my resistance. I fell, and it was well. I'm your big and brave and handsome Romeo. How I won you, I shall never, never know. It's not that I'm attractive, but oh, my heart grew active when you came into view. I've got a crush on you sweetie pie all the day and night time. Hear me sigh. I never had the least notion that I could fall with so much emotion. Could you cool? Could you care? In a lovely cottage that we could share, the world will pardon my mush because I have got a crush my baby on you. Ja, luisteraars, we zijn alweer bijna aan het einde van het eerste uur ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Het eerste uur was gewijd aan alleen maar composities van Gershwin. De Gershwinnen. Het tweede uur zal bestaan uit composities van Cole Porter. Net zo'n grote leverancier van standards. Tot eh, na de break, zal ik maar zeggen. En dan nog een uur heerlijke jazz op ZFM Jazz op zondag. Tot dan. In a lovely cottage that we could share. The world will part.